uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Qatar investeert 15 miljard dollar in Turkije. Een deel van het geld uit de Golfstaat wordt doorgesluist naar de banken en de financiële markten. Turkije kampt met een monetaire crisis. Na het bericht over de miljardeninvestering van Qatar herstelde de Turkse munt, de lira, zich enigszins. Premier Conte van Italië heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de regio rond Genua, waar gisteren een, snelwegbrug instortte. Allerlei maatregelen voor de wederopbouw kunnen nu sneller worden doorgevoerd. Volgens Conte is de wegbeheerder verantwoordelijk voor het instorten van de brug, maar die zegt dat aan alle veiligheidsregels is voldaan. Bij een jetski-ongeluk in een baai op Malta is een 19-jarige Nederlander omgekomen. Volgens Maltese media is hij geraakt door een jetski die werd bestuurd door een andere 19-jarige Nederlander. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek begonnen. Een oud-minister van Volksgezondheid op Curaçao is veroordeeld tot 20 maanden cel wegens oplichting. Als minister gaf ze opdracht om 40.000 medische mondkapjes te bestellen. Maar het geld daarvoor, 180.000 euro, kwam bij een bedrijf van haar man terecht. Die zou er zijn schulden mee hebben afbetaald. Maaltijdbezorger Foodora stopt zijn activiteiten in Nederland. Het Duitse moederbedrijf zette de Nederlandse tak begin deze maand te koop. Maar een serieuze gegadigde heeft zich niet gemeld. Voor de medewerkers is ontslag aangevraagd. Foodora is ten ondergegaan in een hevige concurrentiestrijd tussen maaltijdbezorgers. Tot besluit het weer. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen zomers warm. Maar in de avond kan er in het westen een regen- of onweersbui vallen. Vrijdag is het overwegend droog. Maar met 23 graden is het dan wel iets koeler.